uur. Renske van der Zallen met het NOS Journaal. De zware onweersbuien die afgelopen dag over ons land trokken... hebben op meerdere plekken voor overlast en schade gezorgd. In het Utrechtse Leersum vielen zeven gewonden en ontstonden er gaslekken. In Gelderland waaiden een hijskraan en hoogspanningsmasten om. En in het ziekenhuis in Alkmaar moest de eerste hulp dicht vanwege wateroverlast. Hulpdiensten in Antwerpen zoeken vannacht verder naar zes vermiste bouwvakkers... die onder het puin belanden nadat een school in aanbouw was ingestort. Van één staat vast dat hij is overleden. Voor de vijf anderen is er nog hoop dat ze levend worden gevonden. De Amerikaanse president Biden is mogelijk in de toekomst niet meer welkom bij de communie in de katholieke kerk. Amerikaanse bisschoppen stemden met een ruime meerderheid in met een document dat ertoe kan leiden dat katholieke politici als Biden worden berispt omdat hij voor abortus is. Een groot deel van de priesters keurt dat af en vindt dat Biden daarom geen recht heeft op het ontvangen van de communie. Het is nog onduidelijk of dit ook echt gaat gebeuren. Een speciale commissie onderzoekt eerst wat de consequenties van het document zijn. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties wil dat er een einde komt aan de levering van wapens aan Myanmar. Een meerderheid van de landen stemde in met een resolutie met die strekking. Myanmar is al maanden het toneel van chaos en geweld. Op 1 februari zette het leger de regering af... en sindsdien wordt hard opgetreden tegen betogers die de democratie terug willen. De resolutie van de Algemene Vergadering is niet bindend... maar wordt wel gezien als een belangrijk signaal. En in Duitsland heeft een automobilist twee waardevolle schilderijen in een prullenbak langs de snelweg gevonden. Het gaat om werken uit de 17e eeuw van de Nederlandse schilder Samuel van Hoogstraten en de Italiaan Pietro Bellotti. Het is onbekend wie de eigenaar van de doeken is. Het weer. Vannacht is het overal droog en koelt het af naar een graad of 17.